Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet ligt opnieuw onder vuur vanwege de afwikkeling van de toeslagenaffaire. NRC heeft uitgezocht dat het kabinet volgende week wil beslissen over nieuwe regelingen voor gedupeerden. Maar gemeenten en de Raad van State, die de huidige kabinetsaanpak bekeek... zijn bang dat weer dezelfde fouten worden gemaakt. Volgens de Raad heeft het kabinet al te vaak loze beloften gedaan... en is de hersteloperatie te complex geworden... Daarom heeft het kabinet vandaag nog snel een gewijzigd voorstel voor compensatie ingediend bij de Raad van State en om een spoedadvies gevraagd. De eerste repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko is vannacht aangekomen op Schiphol. Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer 100 reizigers in het toestel. Marokko besloot deze week alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te verbieden... vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Transavia kreeg toestemming om 10 vluchten uit te voeren om mensen terug te halen. De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan... zeggen ziekenhuisbestuurders in Trouw. Het aantal ziekenhuisopnamen is nu vergelijkbaar met mei. En in Tiel bijvoorbeeld ligt de IC alweer nagenoeg vol. Driekwart van de patiënten is ongevaccineerd. De ziekenhuizen willen strengere regels Zoals mondkapjes, meer controle op de coronapas... of sneller overgaan tot een derde vaccinatie. Acteur Alec Baldwin dacht dat hij een ongeladen pistool vasthield... toen hij gisteren een cameravrouw doodschoot, blijkt uit politieonderzoek. Een assistentregisseur gaf het wapen aan en zei dat het leeg was. Volgens de politie wist ook de assistent niet dat er kogels in zaten. En in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus hebben de Oranjevrouwen gewonnen met 8-0. Topscorer was Jill Roord met drie doelpunten. Oranje heeft de eerste positie in de WK-kwalificatie overgenomen van Tsjechië. Het weer nog, geregeld zon, in het noordwesten meer bewolking en mogelijk wat regen. En het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal weer prima doorrijden. Alleen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je nog iets meer dan 5 minuten op onthoud tussen Muiden en Diemen Noord.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 Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves. Y quiero verte como tú te ves. One, two, three. Cause I'm down for your love. Cause you're everything I need. Everything I want. Yeah, down, down, down for your love. Oh, you're everything I need. Everything I want. Your love.